Volgens president Bachelet zijn zeker 2 miljoen mensen getroffen door de beving... en is het een van de ergste tragedies voor Chili van de afgelopen 50 jaar. De omvang van de schade is moeilijk vast te stellen... omdat in veel gebieden telefoon- en elektriciteitsverbindingen zijn uitgevallen. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing na de aardbeving voor veel landen ingetrokken... Alleen Japan laat alle inwoners aan de kust van de Grote Oceaan evacueren voor een mogelijke vloedgolf. De regering waarschuwt voor een tsunami van drie meter hoog. In SeaWorld in Florida is drie dagen na een dodelijk ongeluk voor het eerst een orka-show gehouden. Vorige week sleurde een orka een begeleidster mee het water in, waarna ze verdronk. Tientallen toeschouwers zagen het ongeluk gebeuren. In de aangepaste voorstelling werden foto's van de vrouw getoond. Trainers mochten niet in het bassin zwemmen en gaven orka's van een droge aanwijzingen om een kunstje te doen. Het bestuur van SeaWorld onderzoekt of begeleiders in de toekomst nog met orka's mogen zwemmen. Ronald Seurensen stopt na de gemeenteraadsverkiezingen als fractieleider van Leefbaar Rotterdam. Hij wil het vanwege zijn leeftijd rustiger aan gaan doen. De 62-jarige Seurensen vindt verder dat er te veel routine in zijn werk is geslopen. Sørensen dus was in 2002 een van de oprichters van Leefbaar Rotterdam... en trok Pim Fortuyn aan als lijsttrekker. Na de dood van Fortuyn nam hij het fractievoorzitterschap van hem over. Sørensen wil wel raadslid blijven. Nederland heeft bij de Olympische Winterspelen acht medailles gehaald. Vier keer goud, één keer zilver en drie keer brons. De laatste bronzen medaille werd gisteravond gewonnen door de mannen achtervolgingsploeg. Bij de sluitingsceremonie komende nacht in Vancouver wordt de Nederlandse vlag gedragen door Sven Kramer. Het weer. Vanuit het zuiden trekken stevige regenbuien het land in.